De coalitie was verdeeld geraakt door het wegvallen van Russisch gas. De Groenen wilden maar twee centrales openhouden. De FDP wilde dat de drie centrales tot 2024 in bedrijf zouden blijven... en ook dat gesloten centrales weer open zouden gaan. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp drie uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en vandaag illegaal vuurwerk af en gooiden daarmee naar agenten. Er zouden de hele avond knallen te horen zijn geweest. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Omdat het na sluitingstijd onrustig bleef, hebben agenten charges uitgevoerd. Astronaut Lodewijk van den Berg is overleden. Hij was de eerste ruimtevaarder die in Nederland werd geboren. In 1985 was hij als bemanningslid aan boord van de Space Shuttle Challenger... van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Van den Berg groeide op in het Zeeuwse Sluiskeel... en studeerde chemische technologie in Delft. Omdat hij in de jaren 70 al Amerikaan was geworden... geldt niet Van den Berg, maar Wilbo Okkels als de eerste Nederlandse astronaut. Lodewijk van den Berg is 90 jaar geworden. Karim Benzema is door het tijdschrift Frans Football uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Bal voor beste voetballer van dit seizoen. Met de Franse spits werd Real Madrid voor de 34ste keer landskampioen en won het voor de 14e keer de Europa Cup 1. Benzema maakte 27 treffers in de competitie en 15 in de Champions League. Het weer er nog. Op veel plaatsen is er mist of dichte mist. In Limburg valt er wat regen. Het is een graad of 9. Ook in de ochtend is het nog mistig.